Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Heerlen zijn vannacht 18 appartementen boven winkelcentrum Het Loon ontruimd. De bewoners zijn ondergebracht in een hotel omdat de parkeerkelder dreigt in te storten. Gisteravond besloot burgemeester De Pla dat 10 winkels uit voorzorg moeten worden gesloopt. Maar de appartementen leken veilig te zijn. Een deskundige die door de bewoners is ingehuurd denkt er anders over, met de nachtelijke ontruiming als gevolg. De Egyptische kiesraad zal waarschijnlijk vandaag de uitslag bekendmaken van de eerste ronde van de parlementsverkiezingen afgelopen maandag. Volgens uitgelekte cijfers kan de streng islamitische al nour partij wel eens de één na grootste partij van Egypte worden, achter de meer gematigde moslimbroederschap. De kiesraad meldt een recordopkomst van 62 procent, maar na twijfels van journalisten wordt de opkomst opnieuw berekend. Israël is gestopt met een emigratiecampagne gericht op Amerikaanse Joden. De billboards en filmpjes waren omstreden omdat ze suggereren dat Joden in Amerika hun tradities verliezen en daarom beter naar Israël kunnen verhuizen. Zo was in de campagne een meisje te zien die dacht dat het Joodse chanukka feest hetzelfde is als kerstmis. De Israëlische regering heeft haar excuses aangeboden. In een huis in Velp is een lichaam gevonden. De doodsoorzaak is nog onbekend, maar de politie denkt aan een misdrijf. Vier mensen zijn gearresteerd op verdenking van betrokkenheid. De Gelderse politie heeft niet bekendgemaakt of het lichaam van een man of een vrouw is. De Spaanse tennissers hebben gisteravond in de finale om de Davis Cup een 2-0 voorsprong genomen op Argentinië. In Sevilla won David Ferrer in vijf sets van de Argentijn Del Potro. Eerder op de dag won Rafael Nadal van Juan Monaco. De Davis Cup finale bestaat uit vijf wedstrijden. Vandaag kan Spanje in het dubbelspel de titel al binnenhalen. Het weer, vanochtend veel bewolking met regen en een stevige wind, op de wadden zelfs stormachtig. Vanmiddag wordt het droger met af en toe zon. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het en ook. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn voor vandaag aangekondigd op de A32 Leeuwarden-Meppel tussen knooppunt Heerenveen en Meppel. En de A79 Maastricht-Heerlen tussen Maastricht en Heerlen.